Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vier leden van een Hongaarse familie zijn gearresteerd op verdenking van mensenhandel. Ze waren in België aangehouden wegens uitbuiting van vrouwen in de prostitutie... en zijn inmiddels uitgeleverd aan Nederland. In oktober werden in deze zaak al twee andere familieleden aangehouden. Een man van 27 en zijn vrouw van 24. De familie zou vooral in Nederland en België vrouwen tot prostitutie hebben gedwongen. De Griekse regering heeft groen licht gegeven voor de privatisering van 14 regionale vliegvelden. Het Duitse Fraport, de exploitant van de luchthaven in Frankfurt, wil de vliegvelden overnemen voor ruim 1,2 miljard euro. De Duitsers worden eigenaar van de luchthavens op onder meer Kos, Rodos en Corfu. Ook het vliegveld van Thessaloniki komt in handen van Fraport. Grootschalige privatiseringen is een van de voorwaarden voor nieuwe miljardensteun van de Europese Unie aan Athene. In Rusland is een bende opgerold die producten uit West-Europa vervalste. Rusland boycott sinds vorig jaar fruit, vlees en kaas uit de EU. Er is 470 ton aan verboden goederen in beslag genomen... en ook apparatuur om valse kaaslabels te maken. De medewerkers van de Russische overheid zeggen dat ze ook documenten hebben gevonden waarmee de zwendel kan worden bewezen. De kaas werd in Rusland gemaakt met illegaal geïmporteerd stremsel. De importstop op westerse producten is een antwoord op sancties van de EU tegen Rusland vanwege de situatie in Oost-Oekraïne. De loopbaan van het toppaard Totilas is voorbij. De blessure die hij tijdens de Europese kampioenschappen paardensport in Aken opliep, betekent het einde van zijn topsportloopbaan. Dat hebben de Duitse eigenaren van het paard bekendgemaakt. In 2010 werd Edward Gal met het in Nederland gefokte paard op drie onderdelen wereldkampioen. Het jaar daarop werd Totilas voor 14 miljoen euro verkocht. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten valt er soms nog regen. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog en klaart het vanuit het zuiden op.